Schattingen over het aantal betogers lopen uiteen van 20.000 tot 80.000. Netanyahu is nu demissionair premier. Hij kreeg bij de verkiezingen vorige maand genoeg stemmen om opnieuw een coalitie te vormen, hoewel justitie hem wil aanklagen wegens fraude en omkoping in drie zaken. Loyale partijgenoten hebben een wet opgesteld... die alle Knessetleden en de premier onschendbaar maakt. De oppositie is hier woedend over en zegt dat dergelijke ingrepen... de Israëlische democratie in gevaar brengen. Het is de laatste dag van de Europese verkiezingen. Vandaag mogen kiezers in 21 EU-lidstaten gaan stemmen voor het Europees Parlement. Alle stemlokalen zijn nu open. De laatste stembureaus sluiten vanavond om 11 uur in Italië. Maar de meeste EU-landen komen eerder al met prognoses. De eerste worden rond 5 uur verwacht. Nederlandse gemeenten maken vanaf 11 uur vanavond de resultaten bekend van de verkiezingen van donderdag. De politie van de Rotterdamse haven heeft gisteren 14 buitenlandse verstekelingen ontdekt in de trailer van een vrachtwagen. Waar ze vandaan kwamen is niet bekendgemaakt. Iedereen is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Er worden geregeld verstekelingen aangetroffen in vrachtauto's die naar het Verenigd Koninkrijk willen oversteken. De chauffeur van de vrachtwagen is ook aangehouden, ook zijn nationaliteit is niet bekend. Tegen het hoofdbureau van de politie in Eindhoven is vanochtend vroeg een brandend voorwerp gegooid. Politiemensen konden de vlammen snel blussen. Volgens de politie is er lichte schade ontstaan aan de ingang. De dader is onbekend. Het weer, vrij veel bewolking en vooral in het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden breekt de zon vaker door.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 Wij starten... Wij zijn gestart met eh, Mulder en Mulder. Waarop eh, de betreurde Johan en Frits Kater allebei solo's speelden. En die moeten we goed koesteren. Want we kunnen daar nog eh, heel veel nostalgische gevoelens bij ophalen. Michael Bublé, My Funny Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are level unphotographable, yet you're my favorite. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you? Ja, onmiskenbaar de band band van eh, Jerry Mulligan. We gaan nu naar een Canadese jazz- en blues zangeres Brenda Boykind.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 de gospelwereld komt. Brenda Boykind. We hebben eh, meerdere groepen gehad in de geschiedenis van de jazz. Die bestonden uit eh, familieleden, waaronder de wereldberoemde Close Harmony groep, de Mills Brothers. En die hebben eh, een enorme staat van dienst bereikt. En in hun tijd waren ze ook al slim door ook heel veel op te treden met andere groten der aarde... waarmee zij eh, een, nog groter bereik qua publiek hadden. De Mills Brothers, vier broers en eh, vier broers die zongen en één broer die gitaar speelde. Ik ga iets laten horen waar zij uh, opname hebben gemaakt met meneer Louis Armstrong. En dat is het stuk Without My Walking Stick. Without my walking stick, I'd go insane. Can't look my best, I'd feel undressed without my cane. Must have my walking stick, cause it may rain. And when it pours, can't be outdoors without my cane. If I ever left my house without my walking stick, it would just be something I could never explain. The thing that makes me click on Lover's Lane would go for naught if I were caught without my cane. I'd go insane. Ooh, babe. Can't look my best. Ooh. Feel undressed without my cane. Oh, baby, dudes, that Must day. have my walking stick. Ooh, Cause babe. it may rain. Babe. When it pours, can't be outdoors without my cane. Oh, better do better do if I ever left my house without my walking stick. It would just be something I could never explain. The thing that makes me click mm, babe. on Lover's Lane. Mm, lane. Would go for naught if I were gone without my kid. Oh, baby, that's so spicy. The Mills Brothers without my walking stick. Het knappe van deze groep is dat eh, het enige instrument dat hen in werkelijkheid begeleidt... is een eh, ritmegitaar. En voor de rest zelfs de bas. Je moet heel goed luisteren om te horen of het wel zo is. Die wordt eh, door de menselijke stem gevormd. En daarnaast alle gestopte trompetgeluiden, trombonegeluiden. Zij zijn nooit geëvenaard in eh, het imiteren van de geluiden. En bovendien bleken ze fantastisch vierstemmig te kunnen zingen. Ik ga nog een stukje laten horen van de Mills Brothers. Let Me Dream. Let me dream while my heart is light. sun that keeps on shining, a rose forever blooming, a love that will weather the years, free from bitter tears with my dreams. I begin you. onmiskenbaar. Errol Garner met zijn eh, ritmische begeleiding. Het trio Errol Garner. En als je eh, natuurlijk eh, realiseert hoe hij speelt... dan heeft hij niet eens een bassist en een slagwerker nodig. Want dat is het kenmerk van meneer Errol Garner... die beroemd is geworden vanwege deze stijl die hij zelf ontwikkeld heeft. Kon geen noten lezen en is om die reden ooit geweigerd eh, om lid te worden eh, eh, bij de muzikantenvakbond. En ja, later hebben ze dat natuurlijk wel goed gemaakt toen ze alle muzikanten uit de hele wereld over zich heen kregen... door hem dan maar erelid te maken. Dat zou ik ook doen. Ik ga nog één stukje laten horen. en uh, ander tempo. Body and Soul. Garner. En van Errol Garner's trio gaan wij naar een eh, zangeres Johanna Rafalovic. Beter bekend als Anne Burton. Die eh, in 1980 is overleden. En op weg was om nog beroemder te worden dan ze al was. Eh, met een unieke fluwele stem, zullen we maar zeggen. Ik heb hier een opname waar zij begeleid wordt door en het trio Louis van Dijk... met Jacques Scholz op de bas en John Engels op het slagwerk... en ook nog onze eigen Ruud Brink in uh, standard The Shadow of Your Smile en Burton. One day we walked along the sand One day in early spring You held a piper in to mend its broken wing. Now I remember many a day and many a lonely night, the echo of a piper's song, the shadow of a smile, the shadow of your smile when you are gone. Will color all my dreams and light the dawn. and you will see. All the lovely things you are to me our wistful little star. It was fun. teardrop kissed your lips. And so did I. And now, when I remember spring and all the joy that love can I will be remembering the shadow of your smile. teardrop kissed your lips And so did I shadow of you. dit is eh, Count Basie in een eh, soort eh, jam session bezetting. De, de producer Norman Grants, die onder meer de Montreux Jazz Festivals organiseerde en veel meer, die had de gave om goede muzikanten bijeen te brengen voor talloze sessions. En ze speelden erop los en dat heeft hij allemaal eh, vastgelegd op de plaat. Eh, met name Pablo Records, dat was zijn eigen merk. En dit is nou een voorbeeld van een, uh, een opname, van opnamen waarin je in wisselende samenstelling hoort... maar wel steeds aan de piano Count Basie. dan hoor je Oscar Peterson, Freddie Green, de eeuwige slaggitarist die heel zijn leven tot op hoge leeftijd... alleen maar begeleidingsgitaar op een fantastische manier heeft gespeeld. De bassist Ray Brown, Louis Belson slagwerk... Jack Hanna ook op slagwerk, Joe Pass en John Hurt. Ehm, er zijn heel veel van deze opnamen verschenen... en de een is nog mooier, zullen we maar zeggen, dan de andere. En het is altijd eh, een feest om naar te luisteren. En het leuke is dat... Ehm, de heren van de muziek er zelf ook altijd ongelooflijk, veel genoegen in hadden. We gaan nog één stukje horen van deze CD Basie and Friends. Het nummer Love Me or Leave Me or Let Me Be Lonely. Ja, en van de stevige bas van eh, meneer Ray Brown... gaan we naar zangeres Etta James... met de klassieker George on my mind. Georgia, Georgia. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my As is sweet and clear as moonlight through the vines. Other arms reach out to me. Other eyes smile so tenderly. to me James. En eh, we zijn al aan het einde van het eerste uur ZFMJS op zondagochtend. Als je zin hebt, want dit wordt live uitgezonden... kom naar Tolweg 10A, stap naar binnen...